Mariel Hageman met het NOS Journaal. Bij de schietpartij gisteren in Alfa aan de Rijn zijn naast de zeven doden 17 gewonden gevallen. Twaalf van hen liggen nog in het ziekenhuis. Waarnemend burgemeester Eenhoorn zei op een persconferentie dat de doden, naast de dader, drie mannen en drie vrouwen zijn. De leeftijden lopen uiteen van 42 tot 91 jaar. De slachtoffers woonden allemaal in Alphen. Een van hen was van Syrische afkomst. Volgens de hoofdofficier van justitie was de 24-jarige dader duidelijk suicidaal, maar er is geen helder motief voor de schietpartij. Vanavond om 9 uur is er een herdenkingsbijeenkomst bij winkelcentrum De Ridderhof. Daarbij zijn ook premier Rutte en minister Opstelten. De bijeenkomst wordt live uitgezonden op Radio 1 en op Nederland 2. De NAVO zegt dat bij geallieerde bombardementen in Libië 25 tanks van het leger van Gaddafi zijn verwoest. Bij Misrata werden 14 tanks kapotgeschoten en bij Ashdabia 11, zegt de commandant van de NAVO-troepen. De aanvallen zijn volgens de commandant nodig omdat de troepen van Gaddafi met de tanks burgers aanvallen. De oud-president van Egypte, Hosni Mubarak, heeft voor het eerst sinds zijn aftreden van zich laten horen. Op de tv-zender Al Arabiya zei Mubarak dat hij en zijn familie nooit corrupt zijn geweest en dat beschuldigingen tegen hem ongegrond zijn. Sinds vrijdag verzamelen zich weer veel mensen op het Tahrirplein in Cairo. Zij ze dat Mubarak en leden van zijn regime worden vervolgd voor corruptie. Turner Epke Zonderland is voor het eerst Europees kampioen geworden op het onderdeel rekstok. Hij won de gouden medaille in Berlijn nadat hij eerder op het onderdeel brug vanmiddag al zilver in de wacht sleepte. In de eredivisie heeft Ajax de achterstand op koploper FC Twente verkleind tot drie punten. In de arena won Ajax met 2-0 van FC Groningen. FC Twente speelde in Enschede 1-1 gelijk tegen Roda JC. FC Utrecht verloor thuis met 4-0 van Feyenoord en PSV speelt op dit moment tegen Herenveen. Het weer. Vanavond koelt het snel af, landinwaarts tot 3 graden.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 yesterday. Suddenly, I'm not half the man. yesterday hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. Goed hè? <laughs> ja. En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat, begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. Ja. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders rek je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, het gaat natuurlijk, ja. hè, dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilveren Robbie, ja, die moet, die moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dat, heeft, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart Waarop een kerk, een kar met paard Een slagerij, J. van der Ven Een kroeg, een juffrouw op de fiets Het zegt u waarschijnlijk niets Maar het is waar ik geboren ben Dit dorp ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en woorden in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien Hoe of het bankstel staat bij Mien En de dress waar met plastic rozen En langs het tuinpad van mijn vader Zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht klit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader, de hoge ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor voorgoed voorbij zou gaan? bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage qu'un mètre environ nous sépare. Nous vaurons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il sens bien qu'il se méfie. Ah, vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien Regardez des parents, si retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant, Just avant mariage. mariage. Salvatore Adamo, die stond op 4 in de uh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 Abba, uh, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. <laughs> I have a dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. Ramona, I Ramona, they're ringing out a song of love. I pray. and call you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart Shall I come back again? Tell me dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. then came Act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Ja, dat was ABBA. Ja, dag. ABBA. <laughs> Wat betekent dat? Eh, dat, nou, eh, Joop? Arnifert, Björn, Weet ik wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk al I Have a Dream. Op 8 eh, in de top 1000 van Evergreens van Radio mm. Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. vandaag nou, zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Fats Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met A Living Doll. Maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je als je, ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert. Inderdaad, met de jongen. van. <laughs> de luisteraars thuis, eh, Joop van Ness heeft zijn bril vergeten. Dus, eh, dus- hij is een beetje, hij is een beetje, zijn we een beetje te plagen hier Muziek.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 Tongue, skin, rascals, wolves, walkers, even Keith Tigwin. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last freedom located out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, sleeping, walking, living out. Got to do my best to please it, just got. sleep making music. de Young Ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. in een villa wijk. Haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had. Zwervers leven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. tien lente zo pret, Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek een paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil. langs de kant van de weg. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend to go Whisper to me, tell me do you love me true Or is he holding you the way I do Though love is blind, make up your mind I've got to know should I hang up or will you tell him he'll have to go?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 Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas <laughs> had oh, ja, ja, nee, nee, die komt uh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, eh, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol. Katsian Witteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten. Tempo doet voor Doelo in dat verre, verre land. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. ben jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayurlodde, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen dat verpeert natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc, sublie hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Cassian, het is voorbij. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.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 I did it my way. Yes, there van gehoorzaamheid, dat tikt alweer. Dat betekent dat deze live-uitzending van Golden ZFM aan het einde komt. We gaan nog één nummer voor u draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En dat doen we met uh, Bill Haley, de Rockers, Rock Around the Clock.